Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Scholen gaan zelf schoolboeken ontwikkelen om meer grip te krijgen op de inhoud. Ook moet de prijs ervan fors omlaag. Ze werken samen met een nieuwe coöperatieve uitgever. Die mikt in eerste instantie op 50 scholengemeenschappen met bij elkaar een half miljoen leerlingen. De eerste nieuwe boeken moeten over twee jaar klaar zijn. Zoals verwacht is de radicaal linkse Zoran Mandani gekozen tot burgemeester van New York. Hij wil de stad betaalbaarder maken, onder meer door de bus en kinderopvang gratis te maken... en in elke wijk een goedkope supermarkt neer te zetten. President Trump noemt Mandani een communist en voorspelt een economische en sociale ramp. In de Amerikaanse staat Kentucky is een vliegtuig van pakketbezorger UPS verongelukt. De drie bemanningsleden kwamen om het leven, net als vier mensen op de grond. Het toestel vloog op de startbaan in brand en crashte in een gebouw. Het gebeurde bij de stad Louisville, waar UPS een enorm sorteercentrum heeft. Verkenner Wouter Koolmees begint vanochtend om half tien met zijn gesprekken. Hij moet uitzoeken welke partijen een coalitie kunnen vormen. Koolmees zegt dat dat niet eenvoudig wordt, maar hij wil wel tempo maken. Als de formatie inhoudelijk begint, wordt Koolmees geen informateur. Anders zou er belangenverstrengeling kunnen ontstaan vanwege zijn topfunctie bij de NS. De Achterhoekse rockband Normaal is door zijn fanclub voorgedragen voor de lijst met Nederlands immaterieel erfgoed. Daarop staan nu al meer dan 400 gebruiken en tradities, waaronder de bloemencorso's, het worstenbroodje en het zomercarnaval in Rotterdam. Normaal geldt als grondlegger van de dialectrock en viert dit jaar zijn 50-jarig bestaan. Een toetsingscommissie moet de aanvraag beoordelen.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 Ook moet de prijs ervan fors omlaag. Ze werken samen met een nieuwe coöperatieve uitgever. De eerste nieuwe boeken moeten over twee jaar klaar zijn. Zoran Mamdani is gekozen tot burgemeester van New York. De 34-jarige democraat geldt in de VS als radicaal links. President Trump noemt hem een communist. In de Amerikaanse staat Kentucky is een vliegtuig van pakketbezorger UPS... bij de start in brand gevlogen en in een gebouw gecrashed. De drie bemanningsleden kwamen om het leven, net als vier mensen op de grond.